Welkom luisteraars. We zijn toe aan de historische top 40 van 40 jaar geleden. Een heel fijn weekend, rust lekker uit. Een heel fijn weekend, De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. de loon. Nou, ik zet hem dadelijk harder en papa boos. Luisteraars, een bijzonder goedemiddag op deze zaterdag 23 april van het jaar 2016. En we presenteren tussen nu en de klok van ongeveer half vijf de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Het is de aflevering van 24 april 1976 met zes nieuwe binnenkomers, acht ex-alarmschijven en een nieuwe nummer 1 hit. En het staan in deze lijst slechts drie Nederlandstalige platen. Dat is eigenlijk wel erg een beetje weinig natuurlijk. Uh, dan moet ik even hier even wat rotzooien, want we komen eigenlijk net een jingle-machine tekort. <laughs> Ja, dat heb je als je al die verschillende eh, jingles hebt natuurlijk. Maar dat doet er verder niet toe. We gaan beginnen, zoals gewoonlijk natuurlijk, met nummer 40, de hekkensluiter. En dat is Sandra met The Party Is Over. En die schijnt nu wel echt over te zijn. Acht weken genoteerd van 34 naar 40. nights a low, the party's going on. And he was mine, he doesn't seem to miss me. I feel alone, I think that I'll go home. But if I stay, at least I hear him. was de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in dat jaar 1976. En dat gaan we nog heel goed uh, terug horen. Straks in de top 10 zelfs, want er staan ook nog een paar platen in die tijdens het Songfestival ten horen werden gebracht. Dit was Sandra met de Party is over. De laatste week waarschijnlijk dat ze in de top 40 staat. En dat geldt ook wel voor deze hoor. <laughs> Ja, maar het is wel lekkere gezellige muziek op een zaterdagmiddag. Muziek van 40 jaar geleden. Hier is Spooky Sue in de vijfde week van 33 naar 39 onderuit met Do You Dig It? kids. Hey, come on. schrijft op Facebook dat hij weer blij is dat, dat we er zijn. Nou, dat zegt hij niet zo, maar dat is wel een tijdje terug. Inderdaad, Arne, daar heb je helemaal gelijk in. Maar we zijn er weer met de top 40, maar dat is geen garantie voor de toekomst hoor. Want het wordt zomer en als het dan echt mooi weer is, dan eh, gaan we toch liever op de fiets weg. En ik had vanmiddag de keuze tussen het grasmaaien of een top 40 doen. En dan is die keuze natuurlijk wel snel gemaakt. Door de Spooky en Sue in de vijfde week. Do You Dig It? Onderuit van 33 naar 39. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. ¡Tupi! cats do. Well, this cat's name is uh, Alley Oop. He got a chauffeur that's a genuine dinosaur. And he can knuckle your head before you count to power. big ugly club and a head full of horror. Like great big lions and a grizzly bear. He's the toughest man there is alive. Wearing clothes from a wildcat's hide. jungle, tearing limbs off of trees. Knocking great big monsters dead on their knees. Cats don't bug bug 'em 'cause they know better. Cause he's a mean motor scooter and a bad go-getter. Een heel gezellig plaatje, maar geen echte grote hit geworden voor Groupies Delight. Elioep zakt van 29 naar 38 in de vijfde week hier in de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. Dit was wel een grote hit, Forever and Ever van Slick. Excellent schijf, 9 weken genoteerd, maar nu onderuit van 22 naar 37. and so should it end. Don't let a lover become just a friend. Oh no. I made you a promise I vowed I would keep. The candles still burning, forever. zo uit het raam kijkt, dan lijkt het weer aardig mee te vallen. Het zonnetje schijnt, maar je ziet gelijk al aan de bomen dat het eh, toch wel vrij hard waait. Er staat echt zo'n, volgens mij een noordoostertje of zoiets. En dan wordt het voor het gevoel toch wel erg koud hoor. Ja. Maar ja, goed, eh, we moeten het er maar mee doen. Het is niet anders. Ik heb zelfs begrepen dat het eh, volgende week op Koningsdag zelfs sneeuw gaat vallen. Ja, wij hoorden hier Slik uit... Forever and Ever uit 1976 natuurlijk. ex alarmschijf 9 weken genoteerd van 22 naar 37. Bij een plaathandelaar, daar ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de 40. De enige echte Nederlandse hitparade. afraid Limburgse Pussycat die maakte heel wat hits in de jaren 76 eh, vooral. Hè. Ja, ze braken natuurlijk door met eh, Mississippi en dit is ook een hele grote geweest. Georgie, 10 weken genoteerd maar liefst van 23 naar 36 onderuit in de historische top 40 van 40 jaar geleden. En deze maakt ook een aardige buiteling hoor, van 20 naar 35, Vicky Leandros in de vijfde week. Ik liebe das Leben. Dein Koffer wartet schon im Flur. Du lässt mich allein. Wir sehen uns an und fühlen nur, es muss wohl so sein. Noch stehst du zögernd in der Tür und fragst, was wird aus dir? auf ein Volk. zit even een beetje snel te kijken door de lijst heen. Het is geloof ik ook de enige Duitsstalige plaat in deze lijst van 40 jaar geleden. We doen vandaag de, de Nederlandse top 40. Die werd uitgezonden ooit op de Tros Radio donderdag Hilversum 3 en op zaterdag op Hilversum 2 van 4 tot 6 uur met als presentator Ferry Maat. Jawel. Het is de aflevering van 24 april 1976 en we hoorden Vicky Leandros.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 We'd only cry again. Say goodbye. friends who try to turn my nights to day. Strange faces, a new place, can't keep the ghosts away. Now just beyond the darkest hour, and just behind the dawn, it still feels so strange leave my life alone. There's no regrets, no tears goodbye. I don't want you back. We'd only cry. say goodbye again. Een beetje een tranentrekker hoor hier in de top 40. Het nummer 34 geluid van 17 afkomstig No Regrets van de Walker Brothers in de achtste week. En op nummer 33 vinden we de eerste nieuwe. Het is allemaal eh, van eh, Miracles als ik het hier goed lees. En het heet allemaal Love Machine. part 1. New. New. Soul is wat de klok sloeg in 1976. De top 40 van 40 jaar geleden hoorde de eerste nieuw, nieuwe binnenkomen deze week op 33. The Love Machine Part 1 van The Miracles. 24 uur per dag. Radio Els. Sherman Brothers met Smile Baby Smile. Vijf weken genoteerd, vorige week op 31 en nu één plaatsje naar beneden gezakt naar nummertje 32. Zometeen gaan we een overzicht geven van de nummers 40 tot en met 31. Maar eerst krijgen we natuurlijk nog nummer 31. Dat is Penny McLean, vorige week nog op 25 en nu zes plaatsen naar beneden naar 31 toe in de zesde week. 7 over half. Wacht even hoor, het zit helemaal fout. Het zit helemaal fout. Ik moet deze natuurlijk naar beneden halen en deze een beetje naar boven halen. Ja, het is eh, weer een beetje wennen, want ik ben weer steeds met die studio hier een beetje aan het rotzooien. Maar ik geloof dat ik nu alles een beetje naar mijn zin heb. We gaan hier een overzicht geven wat we gedraaid hebben tussen de nummers 40 en 31. Op 40 was het de Party, is over van Sandra Remer in de achtste week van 34 afkomstig. Van 33 naar 39 Do You Dig It van Spooky en Sue in de vijfde week, ook vijf weken genoteerd voor Groepies die leidt met Hoop van 29 naar 38. Forever and Ever van de Slik in de negende week. Extra armschijf van 22 naar 37. En op 36 vinden we Pussycat in de tiende week met Georgie, afkomstig van nummer 23. Van 20 naar 35 onderuit Ich, ha, ich liebe das Leben van Vicky Leandros in de vijfde week. En we noteren acht weken voor de Brothers met No Regrets van 17 naar 34. De eerste nieuwkomer vinden we op 33. De Love Machine Part 1 van de Miracles. En Tony Sherman en de Sherman Brothers gaat één plaats naar beneden van 31 naar 32 met Smile Baby Smile. En zojuist horen we Penny McLean met 1, 2, 3, Fire. Ja, in de zesde week gaat ze onderuit hoor. Zes plaatsen van 25 naar nummer 31. En dit is de tweede nieuwkomer alweer in de lijst. You See The Trouble With Me van Barry White. Nieuw binnen op nummer 30. Nieuw. Barry White komt nieuw binnen op nummer 30 met You See The Trouble With Me. En op nummer 29 vinden we weer een zakken, maar wel een ex-nummer 1 hit hoor. Van 19 naar 29 nu gezakt. Hier is Anita Meijer met de Alternative Way in de achtste week. allereerste hit voor Anita Meijer, geschreven door Hans Vermeulen, die zelf ook nog een moppie meezingt natuurlijk. De Alternative Way, de ex-nummer 1 hit, 8 weken genoteerd, onderuit van 19 naar 29. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. slentert over het oude plein. De toren slaat het halve uur en in de verte lokt de schijn van het rode licht van het avontuur. Een meisje wenkt hem, kom erin en hij blijft staan, kijkt even op. Dan loopt hij door, hij heeft geen zin in haar berekende kop toch aarzelt hij bij elke ruit. Een vrouw kan mooi zijn in dit licht. Toch zoekt hij niet de mooiste uit, maar eentje met een lief gezicht. voor zijn geld, maar wel de schijn van een moment van tederheid dat dubbel telt wanneer je altijd eenzaam bent. En ze is echt en naakt en warm, ze fluistert, lieverd kom en blijf. Hij streelt de holte van haar arm en zoekt beschutting bij haar lijf. Heel even met zijn ogen dicht, denkt hij weer terug te zijn bij haar. Dan kijkt hij op, een vreemd gezicht, het is niet waar het is niet waar. Hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten, hij heeft zoveel verlaten. En hij gaat nergens heen, alleen is maar alleen. wordt blauw als porselein. Het laatste rode licht gaat uit bij het fluiten van de eerste trein. Als zij de deur achter hem sluit, daar staat hij op de stille gracht. Verdwaasd en suf en dichtgeklapt en zonder dekking van de nacht. Voelt hij zich weerloos en betrapt, dan loopt hij verder en hij gaat een hoek om en weet niet waarheen. Door weer een andere stille straat en voelt zich meer dan ooit alleen. En zonder haar, hij loopt langs de grachten van donker Amsterdam. Geen mens om mee te praten, hij heeft zoveel verlaten en hij gaat nergens heen. Alleen is maar alleen grachten van... Vorige week in de tweede week doorgestegen naar nummer 30 en nu slechts twee plaatsen, plaatsen winst voor Astrid. Negende derde week alleen is maar alleen. Ja, dat is het ook <laughs> inderdaad maar, maar het is wel gezellig hier in mijn eentje zo lekker in de studio hoor. Je luistert naar Radio Els 558 via www.radioels558.nl en via de middengolf 1395 kHz in de middengolf. En dit staat op 27. Emily Harris, Together Again. Together. yeah Vorige week nog in het linker rijtje van de top 40 van 40 jaar geleden Emily Harris en een beetje van het countrypad af hoor. Want ik vind dit niet zo'n countryplaat.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 John Miles met het klassieketje Music. Ja, toen nog niet natuurlijk, maar nu inmiddels wel natuurlijk. ben benieuwd hoe die volgende week gaat uh, beleven in de top 40. Wij gaan op naar het nieuws en het weer van 4 uur. En dan zijn we daarna bij je terug voor het tweede gedeelte van de historische top 40. 558 met het nieuws. Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking heeft anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp aan het door aardbevingen ernstig getroffen Ecuador. Via het Rode Kruis zal het geld onder andere besteed worden aan het bieden van onderdak aan dakloos geworden inwoners en aan het repareren van de waterinfrastructuur. Daarnaast wordt ook voedselhulp geboden. In het land blijft het dodental maar oplopen. Uit gesprekken van de Volkskrant met twaalf medewerkers van het Nationaal Forensisch Instituut blijkt dat zij zich grote zorgen maken over de kwaliteit van de onderzoeken vanwege het zonder visie doorvoeren van een reorganisatie. Kleine afdelingen worden opgeheven, onderzoeken overgeheveld naar andere afdelingen of uitbesteed. Volgens de medewerkers is het wachten op de eerste verdachte die hierdoor vrij uitgaat. Tijdens het partijcongres vandaag van de ChristenUnie zal fractievoorzitter Gertjan Zegers voorstellen om studenten een deel van hun studieschuld te laten afbetalen door het doen van vrijwilligerswerk. Deze week bleek dat het aantal jongeren dat niet verder gaat studeren vanwege het in 2014 ingevoerde leenstelsel stijgt. Zegers heeft al over het plan gesproken met de twee studentenbonden en de ouderenbond. En tot slot het weer. Vanmiddag wisselen in het hele land buien en zon elkaar af. Het noorden en oosten maken de meeste kans op regen en daarbij is er kans op een klap onweer, hagel en natte sneeuw. De noord- tot noordwestenwind maakt het fris, hooguit 8 tot 10 graden. En tot zover het nieuws.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 Doe iets van tederheid. Nou, ik denk dan gaan we de top 40 weer eens een keertje doen. Hè. De Frank Boeien Groep, de Elsplaat voor heel deze week. En doe iets. Top Welkom vrienden van Radio Els 558. Het is zaterdagmiddag even over de klok van 4 uur. En je bent welkom bij het tweede gedeelte van de historische top 40. We doen vandaag de aflevering van 24 april 1976, het was de 12e jaargang nummer 17 in dat jaar. En we hebben er inmiddels al 26 platen van gedraaid. Dus we beginnen nu het tweede uur met nummer 25. En dat is de vierde nieuwkomer. Het is van de Glitterband. Zonder Gary Glitter denk ik. People Like You and People Like Me. People Like You people like me need somebody to lean on if we wanna stay free. I'll come together and maybe we'll see people like you and people like I hear people who say we should all live together. free. All come together and maybe we'll see people like you and people like people like you and people like me. Be somebody. de nieuwkomer vanmiddag in de top 40. People Like You and Me van de Glitterband. Nieuw binnen op 25. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. Eindeloos. Nou, ik zet hem dadelijk harder. en papa boos. <laughs> Oh, nou en... mee? doesn't plan. nothing ain't worth nothing, but it's free. Whoa, feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. And Bobby McGee, from the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared a secret from my soul. beside me, Lord, through everything I done. And every night she kept me from the cold. And somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I trade all my tomorrows for a single yesterday. Holding buddy's buddy next to mine. nothing, ain't worth nothing, but it's free. Whoa! Een bijzondere uitvoering van het welbekende nummer Me en Bobby McKee. Je hoorde natuurlijk Jack Jersey, oftewel Jack ten Ace. Ja, vorige week nieuw binnengekomen op 27 en hij stijgt nu door in de tweede week met drie plaatsen naar nummer 24, maar wel met een stipnotering. Dus dat betekent dat er nog wel wat meer platen zijn verkocht als de vorige week. En op 23 vinden we ook weer een stijger. Drie weken genoteerd voor Joe Dassin. van 28 naar 23 met pas changer Le Monde. C'est drôle, tu es parti, et pourtant tu es encore ici, puisque tout me parle de toi, un parfum de fin, l'écho de ta voix ton adieu, je n'y crois pas du tout. C'est un au revoir, presque un rendez-vous. Ça va pas changer le monde. Il a trop Changer changé du tout. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire Une porte qui s'est refermée. On s'est aimé, n'en parlons plus. Et la vie continue. Ça va pas changer. tu changes de maison. Il va continuer le monde et il aura bien raison. Les poussières d'une étoile, c'est ça qui fait briller la voie lactée. On s'est aimé, n'en parlons plus et la vie continue. Ça va pas changer le monde, ça va pas le déranger. Il est comme avant le monde, c'est toi seul qui as. Ik dacht ook al, wat blijf je Els? Ik krijg eindelijk pas eh, na meer dan een uur. Meestal is het na een half uur, maar nu pas na een uur rum met een klein scheutje chocolademelk erbij. Je hoorde Sava pas changer le monde. Wat, wat zeg ik dat goed, hè? <laughs> Opeens, ja. Van Jude Dansen. In de derde week stijgt hij door van 28 naar 23. En op nummer 22 is het tijd geworden voor de vijfde nieuwkomer deze, in deze top 40 van 40 jaar geleden. Het is Maggie McNeil, want die scoorde aardig wat hits hoor in die jaren 75 en 76. Hier is het prachtige Terug naar de kust, nieuw op 22. Nieuw. weet niet wat het is, maar er is iets mis. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen, niemand om me heen, in mezelf te dromen. Ik wil terug naar de kust. Heel ongerust zoek ik de weg naar de kust. quedarme Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Een heel fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend, graag bij een, eh, een glas rum met chocolademelk een krentenbol <laughs> eten. Ja, maar eh, ik was ze vergeten uit de vriezer te halen. Tenminste, Els was dat vergeten. Dus even heel gauw in de magnetron en dan eh, op ontdooien. Maar ik heb hem denk ik een beetje te kort gezet. Omdat ik weer snel terug wilde zijn in de studio. Dus we hebben nu een ijskrentenbol. Dat is weer eens wat anders. <laughs> Ja. Het is in de top 40 weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummers 30 en 21. De tweede nieuwkomer op nummer 30, You See The Trouble With Me van Barry White en Anita Meijer in de achtste week met de Alternative Way van 19 naar 29 onderuit en van 30 naar 28 gestegen. Alleen is maar alleen van Astrid 9 in de derde week. Zes weken noteren we voor Emily Harris met Together Again onderuit van 16 naar 27. En de derde nieuwkomer staat op 26, John Miles met het wonderschone Music. De vierde nieuwkomer op 25, People Like You en People Like Me van de Glitter Band. En van 27 naar 24 in de tweede week ging Jack Jersey met zijn uitvoering van Me en Bobby McKee. Sava pas change le monde van Judas Sen in de derde week van 28 naar 23, vijf plaatsen winst. En de vijfde nieuwkomer, en voorlopig ook de laatste nieuwkomer, want we krijgen er nog maar eentje straks, vinden we op 22 Maggie McNeil met Terug naar de Kust. En zojuist hoorde je mijn favorietje, een van de in de top 40. Fool Around en Fell in Love, extra schijf, vijf weken genoteerd. Van Elvin Bishop natuurlijk. En dit staat op nummer 20. En dat vind ik schitterend, allemachtig, prachtig in het linkerrijtje van de top 40. Excellent schijf, 8 weken genoteerd voor de Bay City Rollers. Ze zakken wel hoor, van 12 naar nummer 20. Saturday. tijd van de plateauzolen en de brede broekspijp natuurlijk. Hè? De heerlijke glitterrock van de B-City Rollers. Acht weken genoteerd voor Saturday onderuit van 12 naar nummer 20. Maar als ik me goed herinner komen ze nog wel terug met een paar hits hoor. Ja, we gaan even naar iets heel wat anders toe. <laughs> Ja, wel onderuit van 13 naar 19. De vertolking van Zet een kaas voor je raam vannacht van Rob de Nijs in de vierde week van 13 naar nummer 19.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 Radio Els. Bye bye. week nieuw binnengekomen op nummer 32 in de top 40 van 40 jaar geleden. En nu stijgt Earth and Fire in de tweede week door naar nummer 18. Dus in het linker rijtje terechtgekomen van de Nederlandse top 40. We doen de aflevering van 24 april 1976 en we gaan zo langzaam op naar die nummer 1 notering. Dat zal ongeveer rond half 5 zijn. Dit staat op 17 van 21 afkomstig. Hier is Cliff Richard, ex-alarm in de tweede week van 21 naar 17 met Miss You Nights.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 Was twee weken, weken geleden de alarmschijf nog. Vorige week nieuw binnengekomen op 21. En nu eigenlijk een beetje teleurstellend, maar 17 plaatsen omhoog. Nou, een tranentrekker, dat geldt... Eh, oh, wacht, dit is helemaal niet goed. Ik moet... Eh, ik zit veel te ver al. Eh, we moeten deze hebben. Ja, ja, dit is geen tranentrekker hoor. <laughs> Nee, wel een prachtig plaatje trouwens van Billy Ocean. Vorige week nieuw binnengekomen op 26 en nu naar 16 met Love Really Hurts Without You. In de historische top 40 van 40 jaar geleden. plaatje wat nog regelmatig te horen is op de Nederlandse radio. Dat kan je niet van alle andere platen zeggen uit deze lijst. Love It Really Hurts Without You van Billy Ocean in de tweede week van 26 naar 16. Bij een plaathandelaar, daar ligt er een klaar. Een gedrukt exemplaar. Van de top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. as I walk through the grass. I see the little bluebirds making love while I pass. Bees are humming and they're singing everywhere, everywhere. And carved in the bark, you'll find an arrow and a heart, and underneath it says, Whoa. store. I hear the very music that I once heard before. Oh, how you helped me as the music softly played. I was so in love. Whoa. weken top 40 voor de helaas veel te vroeg overleden Albert West met I Love You Baby. Vorige week nog doorgestegen naar nummer 15, maar nu gewoon teleurstellend eigenlijk toch wel. Op nummer 15 blijven staan in de derde week. En op nummer 14 een zakker uit de top 10 weg van 6 naar 14. De Silver Convention, ex schrijft vier weken genoteerd. Hier is Get Up and Boogie. is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Dit is de top 40. I can't forget the love I had. Yes, it's true, I am so sad. so sweet, so tender, and so kind. She's my world, my everything, and I know that it's a sin that her face is always on my mind. there's nothing I can do. In my eyes, she was a queen, like no one I ever see. 558 via www.radioels558.nl of via de ouderwetse Middenhof 1395 kHz in het oosten van het land. Je hoorde het nummer 13 geluid. Vorige week nieuw binnengekomen op 24 Ferrari natuurlijk met Sweet Sweet Love. Ja, het is een prachtig plaatje natuurlijk. Hè? Het is inmiddels al kwart voor vijf geweest hier. Dus het schiet alweer lekker op hier in de top 40. Vorige week nog in de, top, in de top 10 op nummer 7. De Bellamy Brothers in de zevende week. Let Your Love Flow op 12. sunshine sky, and there's a reason why I'm feeling so high. Must be the season when that love light shines all around. definitief op zijn retour natuurlijk. De Bellamy Brothers in de zevende week. Let Your Love Flow vorige week nog op 7 en nu 5 plaatsen naar beneden naar nummer 12. Maar we hebben nu weer een stijger op nummer 11. Excellent op schijf. Limousine, heb je daar wel eens van gehoord? Ja, ik heb er wel van gehoord. Met dit plaatje kon ik niet mijn eigen zo goed thuisbrengen hoor. Vorige week doorgestegen naar nummer 14 en nu drie plaatsen omhoog naar 11 met Don't Let Love Bring You Down. top 40 is het weer tijd geworden voor een overzicht voordat we aan de top 10 gaan beginnen. Van 12 naar 20 gezakt zette de Night van de B-City Rollers. hem schijf 8 weken genoteerd. 4 weken voorop de Nijs met Zet een kaas voor je raam vannacht van 13 naar 19 onderuit. Een grote stijger van 32 naar 18. What's difference does it make van Earth and Fire in de tweede week. Ook twee weken voor Cliff Richard. Ex-alarm Mission Nights van 21 naar nummer 17. Op 16 staat genoteerd Billy Ocean in de tweede week. Stijgt hij door van 26 met Love Really Hurts Without You. En I Love You Baby van Albert West. stationair blijven staan op 15 in de derde week. Silver Convention Ex-alarm vier weken uit de, top, uit de top 10 van de top 40 van 6 naar 14 met Get and Boogie. Sweet Love van Ferrari van 4 24 naar 13 in de tweede week. En 7 weken noteren we voor de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow uit de top 10 van 7 naar 12. En zojuist hoorde je Don't Let Love Bring You Down van Limousine. Extra schijf 3 weken genoteerd van 14 naar 11. En nu ik het plaatje zo gehoord heb, herken ik het wel weer hoor. We gaan de top 10 in en we gaan op naar het weer en verkeer van 5 uur. En dat doen we met Saskia en Serge in de vierde week met Baby, I'll Give You Everything van 11 naar nummer 10 bij de historische top 40 van 40 jaar geleden. Tot zometeen. met het nieuws. Goedemiddag, dit is het nieuws. Ik ben Marga Vermeulen. In een brief aan de Tweede Kamer stelt Shell dat er bij lagere gaswinning te weinig geld is om huizen in Groningen te versterken en op te knappen. Eelco Eikenaar, Gronings gedeputeerde voor gaswinning, is hier woedend over. Het bedrijf NAM doet de gasboringen, maar Shell is voor 50% eigenaar van dat bedrijf. Eikenaar vindt het argument van te weinig geld grote onzin. Shell draaide vorig jaar een winst van ruim 14 miljard euro. Minister Ploemen van Ontwikkelingssamenwerking heeft 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor hulp aan het door aardbevingen ernstig getroffen Ecuador. Via het Rode Kruis zal het geld onder andere besteed worden aan het bieden van onderdak aan dakloos geworden inwoners en aan het repareren van de waterinfrastructuur. Daarnaast wordt ook voedselhulp geboden. In het land blijft het dodental maar oplopen. Uit gesprekken van de Volkskrant met twaalf medewerkers van het Nationaal Forensisch Instituut blijkt dat zij zich grote zorgen maken over de kwaliteit van de onderzoeken vanwege het zonder visie doorvoeren van een reorganisatie. Kleine afdelingen worden opgeheven, onderzoeken overgeheveld naar andere afdelingen of uitbesteed. Volgens de medewerkers is het wachten op de eerste verdachte die hierdoor vrij uitgaat. En tot slot het weer. Vanmiddag wisselen in het hele land buien en zon elkaar af. Het noorden en oosten maken de meeste kans op regen en daarbij is er kans op een klap onweer, hagel en natte sneeuw.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 Dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. Welkom vrienden en vriendinnen bij Radio Els 558. Het is zaterdagmiddag en dan doen we hier de historische top 40 van 40 jaar geleden. Vandaag is het aflevering van 24 april 1976. Het was de 12e jaargang nummer 17. En als u nu pas inschakelt, dan heb je bijna alles gemist, want we hebben nog maar 9 platen te draaien. En dan hebben we de nummer 1 ook al gehad. Dus we waren gebleven bij nummer 9 en dat is tevens de hoogste nieuwkomer deze week. Sammy Davis Jr., ex-alarmschijf van vorige week met Barretta's team. Dat is van dat televisieprogramma. Ken je dat nog? go to bed with no price Roxy Music gaat heel langzaam naar de top, want hij staat er al 7 weken in met Love is the Drug. En nu van 9 naar nummer 8 in de enige echte Nederlandse hitparade, erkend door de NVGD. En dat staat voor Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten DTisten. <laughs> Ja, zo noemden ze dat hè, 40 jaar geleden. We zijn hier lekker bezig met die top 40, maar we hebben nog maar een paar plaatjes te gaan. En op nummer 7, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Cat Stevens, die gaat er zelfs van, ja, ja, ja. Zeven weken genoteerd, uh, vier weken genoteerd voor Cat Stevens. Ben Appelkes gaat van 10 naar nummer 7 in de top 40. yeah, yeah, yeah, yeah. that makes you well uh, must be healthy. de top 40. En uh, eh, Cat Stevens hadden we volgens mij vorige week of die week ervoor nog in het tweeluik zitten. Dit was Ben Progress van 10 naar 7 in de vierde week. En op nummer 6 hebben we wel een grote verrassing hoor. Een songfestivalliedje van dat jaar. Ja, vorige week nieuw binnengekomen op nummer 18. En nu doorgestegen naar nummer 6. 1, 2, 3. Hier is Catherine Ferry. aimer de de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De top 40. Eén de loon. Nou, ik zet hem dadelijk harder. en papa boos. <laughs> Oh, en... altijd de disco-prinsesje. Dat hele kleine meisje, Tina Charles. Exalon schreef 6 weken genoteerd met I Love to Love. Maar nu op haar weg retour hoor. Dus de nummer 1 positie zit er helaas denk ik niet in. Van 4 naar 5 in de historische top 40 van 40 jaar geleden. En uit de top 3. Ja, ja, uit de top 3. Frankie Valley in the Four Seasons. En december 1963 in de, de zesde week gaat van 3 naar 4. Oh, what a night. zes weken lang vertegenwoordigd in de top 40 de Four Seasons. Met Frankie Valli natuurlijk als leadzanger. December 1963. Oh, wat een night tussen haakjes. <coughs> Van 3 naar 4 gezakt. Ja, ik, eh, trouwens, vanavond heb je een mooie tv. Vier, eh, anderhalf uur lang Elvis Presley met zijn film That's the Way It Is. Wordt uitgezonden op de Avro op Nederland 1 tussen half acht en 5 over negen. Het enige vervelende is dat het 40 jaar geleden was. Ja, het staat hier namelijk op uh, het uitgeprinte uh, plaatje van de top 40. En dat is natuurlijk dan gewoon een reclame om uh, kijkers te trekken natuurlijk. We zijn toegekomen aan het nummer 3 geluid in de top 40. Vorige week nog op nummer 5. We hebben het hier over Mike Oldfield. In de derde week steeg hij door met Indulci Jubilo. Hey, sing along, hit! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 3. gaan we nog veel horen hoor, de komende jaren. Zelfs tot in de jaren 80 toe. En volgens mij heeft hij ook nog wat moois gemaakt in 1990. En omtrent die datum in ieder geval. En het mooie is, hij speelt alle instrumenten zelf. Hè. Een heel orkest kan die gewoon bedienen. Van 5 naar 3 in de derde week in Dulci Jubilo. Um, oh, wat zie ik hier nou? Ik zie iets verschijnen op, eh, op Cupido geen idee. Er wordt iets van reclame zomaar verplaatst hier eh, op mijn uh, appje. Of uh, hoe noem je zo'n ding, zo'n tablet. Ja, niet te geloven allemaal. Maar goed, daar hebben we het hier niet over. We zijn toegekomen aan het nummer 2 geluid. Vorige week nog op 1. We hebben het natuurlijk over ABBA. Zes weken genoteerd. Hier is Fernando. Hey, sing along, hip! zit op 40 is bijna een einde gekomen. We hebben nog maar één plaatje te draaien. Dat wordt de nieuwe nummer 1 van 40 jaar geleden van de aflevering 24 april 1976, 12e jaargang nummer 17. Maar niet voordat we even een overzicht hebben gegeven vanaf de nummers 10. Van 11 naar 10 Baby I Give You Everything van Saskia en Serge in de vierde week. Nieuw binnen op nummer 9, Barretta's Team, Sammy Davis Jr. Het was ook de alarmschijf van vorige week. 7 weken voor Roxy Music met Love is the Drug. 1 plaats omhoog van 9 naar 8. 3 plaatsen, drie plaatsen wint voor Cat Stevens in de vierde week. Met Ben Apple Guest stijgt hij door van 10 naar 7. En een hele grote sprong omhoog voor Catharina Ferry in de tweede week. Met 1, 2, 3 van 18 naar 6. 1 plaats naar beneden voor Tina Charles. Ex-alarmschijf 6 weken genoteerd. Eh, I Love to Love van 4 naar 5. En ook één plaats gezakt van 3 naar 4. December 1963. Oh, what a night van de Four Seasons in de zesde week. Dulcie jubilo van Mike Oldfield in de, in de derde week van 5 naar 3. En zojuist hoorden we Fernando van 1 naar 2 in de zesde week. Ontroond als lijstaanvoerder. Maar we hebben gewoon een nieuwe, Save Your Kisses van de Brotherhood of Men. Ze deden er vier weken over om op die positie te komen. Vorige week stonden ze nog op 2. En dat was ook de Eurovisie Songfestival winnaar van dat jaar als ik me goed herinner. We deden het weer even met veel plezier, de top 40. Het was wel weer ontzettend even wennen, want het is een hele tijd geleden dat we dat gedaan hebben. Misschien volgende week weer, maar we zijn daar heel vrijblijvend in. Ik zou zeggen, we zijn de maandag natuurlijk weer. Ik laat je achter met het nummer 1 geluid. En daarna gaat natuurlijk gewoon de Els non-stop 24 uur per dag door. Tot maandag, bedankt voor het luisteren. Bye bye, zwaai zwaai.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 Programma's of gewoon genieten van de muziek van toen? Kijk op www.radioels558.nl. best